Juri Stubenitski met het NOS-journaal. Een voormalig aan de cel en tbs voor het misbruiken van een jongetje van 12. De man misbruikte de jongen vorige zomer in een douche op een camping in Frankrijk. Hij werkte in de jaren 80 als priester in Zoetermeer. In 1990 werd hij veroordeeld voor misbruik van minderjarige jongens. Ondanks die veroordeling kreeg hij een nieuwe aanstelling als pastoor in Amersfoort. Daar vergreep hij zich opnieuw aan kinderen. Sinds 2010 mag de man geen pastorale functies meer uitoefenen. De Nationale Recherche heeft een prostitutienetwerk in Limburg opgerold dat tientallen jonge Roemeense mannen exploiteerde. Vier verdachten uit Elslo, Egelshoven en Sittard Geleen zijn opgepakt. De Roemenen werden naar Nederland gelokt en hadden geen idee dat ze hier als prostituee moesten werken. Ze raakten hun paspoort kwijt en wat ze verdienden moesten ze afstaan aan hun pooiers. Wie weigerde te werken werd onder druk gezet en gechanteerd. Ook homoseksuele klanten zouden zijn gechanteerd. De zaak kwam aan het rollen toen een van de Roemenen aangifte deed. Het kabinet neemt geen nieuw besluit meer over de Hedwiegepolder. Staatssecretaris Bleker wil... ...haar 80 als priester in Zoetermeer. In 1990 werd de priester veroordeeld voor misbruik van minderjarige jongens. Ondanks de veroordeling kreeg hij een nieuwe aanstelling als pastoor in Amersfoort. Daar vergreep hij zich opnieuw aan kinderen. Syrische opstandelingen hebben 13 Libanese gijzelaars vrijgelaten. De pelgrims zijn ongedeerd en op weg naar Libanon. De Libanezen werden drie dagen geleden op de terugweg van een pelgrimstocht naar Iran in Syrië in gijzeling genomen. Familieleden van de gekidnapte pelgrims gingen uit protest in de Libanese hoofdstad Beirut de straat op. De ontvoerders die lid zijn van het Vrije Syrische leger eisten van president Assad de vrijlating van alle gevangen strijders. Voor zover bekend is niemand vrijgelaten. Het weer vanavond en vannacht helder en droog. Het koelt af naar ongeveer 11 graden. Morgen ook zonnig en warm. Middagtemperatuur rond 23. Dit is Erwin de Hart van de ANWB drukke vrijdag voor Pinksteren. Er staat toch eh, meer dan 120 kilometer alles bij elkaar. De langste files op de A1 Amsterdam-Amersfoort voor brugge 4 kilometer. Op de A2 Den Bosch ring Utrecht bij Knopend Oude Rijn staat 3 kilometer. De rechterrijstrook is daar dicht. Op de A2 Utrecht richting Den Bosch bij Knopendel 4. A6 Muiden richting Lelystad 5 kilometer tussen Knopend Almere en Lelystad. Dan de ring bij Amsterdam, de A10 richting Zaanstad eh, voor de Koentunnel 4. A10 uh, Koenplein richting Watergraafsmeer tussen Westpoort en Knopend de Nieuw Nieuwe Meer richting Den Haag 5 kilometer. A12 Den Haag richting Arnhem tussen Knopend Oude en Bunnik 9. A15 Rotterdam richting Gorkum tussen Hendrik Ido Ambacht en Sliedrecht West 5 kilometer. Dan richting Breda op de A16 tussen Zwijndrecht en de Randweg Dordrecht 4 kilometer. Er ligt iets op de weg op de A27 Gorkum richting Almere. Tussen knooppunt Rijnsweert en Hilversum staat daarom 7 kilometer file. En de linkerrijstrook is dicht. A28 Utrecht richting Amersfoort tussen knooppunt Rijnsweert en Afrit en Dolder 4. En de N99 Den Helder richting Den Hoever, is nog steeds dicht tussen Kooibrug en Annapolona door een ongeluk. Tot zover de verkeersinformatie.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 Jaargang 22, aflevering 21, vandaag 25 mei. In de lijst van Europa vinden we deze week 20 stijgers, 2 zettenblijvers, 15 dalers en 3 nieuwe binnenkomers. In de lijst verdwijnen Alicia Reed, The Smokers, Alone Again, Far East Movement, Justin Bieber, Live My Life en ook Everjack, Sumner, Logic, Can't Stop Me Now zoals het eigen komt er nog aan, is van Gustavo Lima. Hij gaat namelijk in één keer 10 plaatsen omhoog met balladen. Simple Plan en Canaan, Summer Paradise en Jason Rulo met Breeding. Die zijn eh, de snelste dalers. Zakken bij de 10 plaatsen. Langs genoteerd, I won't give up. Jason Mraz, hij blijft er maar in. 19 weken al ondertussen. zet wel naar de één en laatste plek, dus het is wel bijna over voor deze man. 25 mei de geschiedenisboeken 1979. Een D-16 van de American Airlines verliest vlak na het starten in eh, Chicago een motor waardoor het toestel neerstort. Alle 273 inzittenden vallen de dood. En vinden de dood. Vastland Zuid-Afrika opent het derde officiële wereldkampioenschap rugby door titelverdediger Australië met 27-18 te verslaan op 25 mei 1995. En vorig jaar was de laatste aflevering van de Oprah Winfrey Show.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 She's really counting on your love, still struggling up was slowly losing his fire Close to retire With one last hope he puts his arms up higher samen met Nelly Furtado is Anybody Out There. En als je slim bent met dit weer, dan ga je inderdaad lekker uit of lekker naar buiten, lekker naar het strand of lekker op een terrasje zitten. Wat wij gaan doen nog even, is even achterom kijken. nummers 30 tot en met 20 zijn Knee en um, of eh, Conor Meinhardt. Kent Say No in de tweede week omhoog van 36 naar 30. Natalia Kills, Kill My Boyfriend in de tweede week van 21 naar 29. Simple Plan, Canaan, Summer Paradise. In de 13e week zak het van 18 naar 28. Nelly Furtado, Big Hoops, Bigger the Better. In de derde week van 32 naar 27. Florida en Simon Whistle in de tweede week van 30 naar 26. Van 28 naar 25 Avicii, Salomon al Vakir en Zilowitz. Little Boots, Every Night I Say a Prayer staan nu vier weken in lijst, gaan van 26 naar 24. En Usher en zijn Climax blijven in de vijfde week zitten op 23. Baby Babysitter Circus, Everything's Gonna Be Alright in de derde week van 24 naar 22. Of Monsters and Men hoorde je een stukje voor het nieuws, Dirty Paws in de vierde week van 29 omhoog naar 21. En Kanee, Nelly Staro's Anybody Out There in de zevende week van 22 naar plek nummer 20. Dus we slaan er een hele hoop over en komen dan weer op plek 15 een goede plaat tegen, althans een plaat die omhoog gaat. En wel in de vijfde week van 20 naar 15. Adam Lambert, Bruno Mars, Never Close Your Eyes.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 Have a drink, clink, found a Bud Light. Bad bitches like me, it's hard to come by. The Patron, on, oh, let's go get it down. The sound, on, oh, yes, I'm in the zone. Is it two, three? Leave a good tip. I'ma blow all my money and don't give a shit. Nu alweer acht weken in de lijst Nicky Minaj en Starships. En in die achtste week gaat ze omhoog en wel van 19 naar 14. Daarvoor Adam Lambert samen met Bruno Mars, Never Close Our Eyes. En in de vijfde week gaan die ook nog eens vijf plaatsen omhoog. Van 20 naar 15. En op 13 van de plaatlijst van David Guetta, Chris Brown en Lil Wayne. I Can Only Imagine. In de zesde week omhoog van 16 naar die dertiende plek. Shoot me, you're a firework Brighter in the dark So let's turn off the lights And give me that spark saw you from afar Thought I say what's up You can't tell me your name When we waking up They, they, they call me Tunchi I'm good, I'm Gucci smooches. You're a beast. You're real beauty. Man, I think somebody didn't gave Cupid a Uzi. Shoot me, you're a firework. Brighter in the dark. So let's turn off the lights. And give me that spark. What it been like. Iedere vrijdagmiddag tussen 3 en 5. De grootste hits van Europa. Betrouwbaar, maar wel origineel. In the Euro Breakdown op CFL, the countdown of the continent. is more than the typical kind of thing Felt the Jones in my bones when you were touching me wasting Five minutes, ten minutes, now it's been an hour Don't wanna think too hard, but I'm sour time, such a crime, not a single word, sipping on on it too. Everything you said is like gold with the view. Business in the front, party in the back. Maybe I was wrong. Was the outfit really whack? This kind of thing doesn't happen usually. I'm on the opposite side of it. Truthfully, I know you want it, so come and get it. Cheerio. See, I've been waiting all day for you to call me baby. So let's get up, let's get on it. Don't you leave me broken hearted tonight. Oh. en Broken Hearted. Ten opzichte van vorige week weer een plekje omhoog van 13 naar 12. En gaan wij maar eens achterom kijken naar wat we dan allemaal weer gehad hebben. Op nummer 20, Kaneen en Nelly Furtado is Anybody Out There. In de zevende week twee plaatsen omhoog. Verlies is er voor Jason Rulo, Breeding. In de elfde week zak het van 9 naar 19. Chris Brown, Turn Up The Music, staat 13 weken in de lijst. Zak van 14 naar 18. En voor Quintino en Sander Silva is het een beetje klaar. Epic zakt in de 11e week van 11 naar 17. Train Drive-By, vorige week nog 8, deze week alweer op 16. Adam Lambert en Bruno Mars, Never Close Our Eyes, staan nu 5 weken in de lijst. Stonden vorige week op 20, deze week 5 plaatsen omhoog naar 15. Nicki Minaj en Starship staat 8 weken in de lijst van 19 omhoog naar 14. En David Guetta, Chris Brown en Lil Wayne, I Can Only Imagine hoorde je het nog. In de zesde week omhoog van 16 naar 13. Van 13 naar 12 in de zevende week gaat Carmen en Broken Hearted. En Nickelback moet weer een beetje inleveren. Lullaby zakt in de tiende week van 7 naar plek nummer 11. Watch Shall Rain Honestly staat nu 8 weken in de lijst. Stond vorige week op 15 en deze week terug te vinden op plek nummer 10. Honestly, why am I close out on the street? Honestly, I think you've lost your mind.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 De snelstijger van deze week. Hij gaat van 17 omhoog naar 7. En dat alles in zijn vijfde week alweer dat hij in de lijst van Europa staat. Op weg naar de nummer 1. Meijer aan eh, Whistle Kicks en Double Walk staan zeven weken in de lijst en gaan omhoog van 10 naar 6.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 In de negende week blijft Little Talks namelijk zitten op plek nummer 5. De nummer 4 is er voor DJ Fresh en Rita Ora. Hot Right Now staat ondertussen 9 weken in de lijst. Dat gaat omhoog van 6 naar plek nummer 4. Get your hands up cause you think you got it. Going crazy when I eat. so funny that you think you're winning Cause somebody told ze blijft stijgen. DJ Fresh samen met Rita Ora in de negende week. Hot Right Now omhoog van 6 naar plek nummer 4. De platen in de top 3. Dat zijn dezelfde platen, alleen alle drie in een andere volgorde. Want deze stond vorige week nog helemaal bovenaan. Emile Sandé en Next To Me staat 12 weken in de lijst. Zak deze week van 1 naar 3. aantal weken bovenaan gestaan te hebben, moet ze hem nu toch inleveren. Emil Sunday en Next To Me. Na het twaalfde week dus zakken van 1 naar 3. En vorige week nog op 3 en deze week een plek omhoog naar 2. Dat gaat Alicia Banks en Lissy J. Van negende week 2-1-2. Een plek omhoog naar plek nummer 2. Meteen daarna hoor je straks de nieuwe nummer 1 van Europa. Welke dat is dus na Alicia Banks. I'm ready to dance when the vamp up. And when I hit that dip, get your camera. You can see you in that bitch, shits the camper. In the DM, that young sister beacon. The bitch who wants to compete. And I can freak fit that pump with the peep. And you know what your bitch be don't care. Word who made ya? I'm a rude bitch, nigga. What are you made up of? Oh, oh? I'ma eat your food up, boo. I could bust your eight. I'ma do one two. Fuck a gun do. When you do make bucks, I'ma look right, nigga. Bet you do one two. Fuck. Fuck them like you do one two. Come, you gated, get discovered. I'm a two one deuce. Cock a lickin' in the water by the blue you Caught the warm goose. And you do rag too, son. Nigga, you're Kool-Aid dude. Plus your bitch might lick it. Wonder who let you come to one two. What you do to crew, son? fuck are you into, huh? Niggas better ooh run run, you could get shot, homie, if you want to. Put your guns up, tell your crew don't front. I'm a hoodlum, nigga, you know you were two ones. Bitch, I'm about to blue up too. I'm the one to day. I'm the new ship from young Rapunzel. Who are you, bitch, new lunch? I'm a Reuben, you cunt. I'm a Reuben. the two ones you fuck your gun to. When your goon sprayed up, bet this bitch won't get him. Bet you, you won't much. See, even if you do want to bust, you bitch, you get your cut and touch your crew up too. Pop, you playing with your butter like a boo, won't you cock the gun too? What you do, eat coon, hun? I'm fucking with your cutie Q. What's your dick like, homie? What are you into? What's the run to? Where do you wake up? Tell you bitch keep hating, I'm a new one too, huh? See, I remember you when you were the young new face, but you do like to slumber, don't you? Now you boo up too, hun. I'ma ruin you, cunt. What you want to when van Europa is in handen van Rihanna en Where Have You Been? De zevende week gaat ze dat laatste stapje omhoog van 2 naar 1. Daarvoor Alicia Banks, Lizzie G van 3 naar 2, 2-1-2. En Emile Sandé Next to Me moet de eerste plek inleveren in zak 2 plaatsen naar plek nummer 3. DJ Fresh Retour, Hot Right Now of Monza Man Little Talks was de top 5 van deze week. Zometeen veel plezier met je weekend in.